Praat met het NOS Journaal. Er komt volgend jaar een tweede editie van het Democratiefestival schrijft minister Knops van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Met het festival wilde het kabinet het gesprek over democratie, vrijheid en maatschappelijke thema's aanjagen. Vorig jaar kwamen er bijna 6500 mensen op het tweedaagse festival in Nijmegen af. Volgens critici waren dat vooral bestuurders, politici en ambtenaren terwijl het evenement bedoeld was voor het grote publiek. Ook was er kritiek op de kosten van zo'n 900.000 euro. De tweede editie is opnieuw in Nijmegen. Ruim 70 jaar na de processen van Nuremberg is in de rechtszaal waar elf hoge nazi's ter dood werden veroordeeld het laatste vonnis geveld. Verdachten die in de Duitse stad moesten voorkomen hadden kans om in hetzelfde beklaagde bankje te moeten zitten als nazi's als Herman Geuring en Rudolf Hess. De laatste die er zijn vonnis kreeg was een man die gisteren terecht stond voor mishandeling en bedreiging. Hij werd veroordeeld tot twee jaar en negen maanden cel. De rechtszaal in Nuremberg wordt omgebouwd tot museum. In Zwaag in Noord-Holland woedt een grote brand bij een bedrijf dat bamboe verwerkt. Het vuur is overgeslagen naar een tweede pand. Er komt veel rook vrij. Daarom is er een NL-alert verstuurd met het advies ramen en deuren dicht te houden en de ventilatie uit te zetten. Premier Rutte vindt het geen ramp dat de EU-top in Brussel over de meerjarenbegroting is mislukt. De verschillen waren gewoon te groot, zegt de premier. Hij wijst erop dat bij het opstellen van de vorige begroting in 2012 de eerste gesprekken ook mislukten. En een paar maanden later was er alsnog een akkoord. De landen kunnen het nu onder meer niet eens worden over het gedeelte van de Europese economie dat naar Brussel moet.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 He's just playing and she's he's ignoring her. And she's still trying to get up on him. Doesn't she know he's my man now? I guess she's just realizing what she gave up. She's bumping into me, giving me dirty looks.